is gratis voor niks. Ik zeg het u maar. Een kusje voor hier en een kusje voor daar. Komt allemaal voor mekaar. Een kusje voor zus en een kusje voor zo. Het is gratis voor niks. Ik geef ze cadeau. Een kusje voor zo en een kusje voor zus. Komt allemaal die vreemde drang al heel mijn leven lang. Ik druk met veel plezier een keus op elke wang. De mensen om me heen beschouw ik als een buit. Ik zing terwijl ik weer mijn leven uit. Een kusje voor hier en een kusje voor daar. Het is gratis voor niks, ik zeg het u maar. Een kusje voor hier en een kusje voor daar. Komt al Ik kus zonder fout, man of vrouw, jong of oud. Maakt niet uit wie het is, als het maar lekker is. Soms maak ik het te bond, krijg ik kramp aan mijn mond. En verhit blaren op mijn lip. Ik zoen aan iets door, nooit op het mondje hoor. Als ik maar wangen voel, bereik ik al mijn doel. Ja, ik kus heel wat weg geloof maar wat ik zeg. Mijn kunstrecord komt in het Guinnessboek terecht. Een kusje voor hier en een kusje voor daar. Het is gratis voor niks, ik zeg het u maar. Een kusje voor hier en een kusje voor daar. Komt al Ik geef ze cadeau. Een kusje voor zo en een kusje voor zus. Komt allemaal in de bus. Ik heb die vreemde drang al heel mijn leven lang. Ik druk met veel plezier een kus op elke band. De wensen om me heen dus beschouw ik als mijn buit. Ik zing terwijl ik weer mijn lippen tuit. kusje voor hier en een kusje voor daar. Komt allemaal voor mekaar. Ja, ik kus zonder fout, man of vrouw, jong of oud. Maakt niet uit wie het is, als het maar lekker is. Soms maak ik het te bond, krijg ik rood aan mijn mond. En verhit blaren op mijn lip. Ik zoen haar een stuk door, nooit op het mondje hoor. Als ik maar wangen voel, bereik ik al mijn doel. Ja, ik kus heel wat weg, geloof maar wat ik zeg. Mijn kusrecord komt in het Guinness Boek terecht. kusje voor hier en een kusje voor daar. Het is gratis voor niks, ik zeg het u maar. Een kusje voor hier en een kusje voor all in my warning.